De netto-winst van AXO verdubbelde vergeleken met een jaar eerder... maar dat kwam door een eenmalige belastingmeevaller... en de verkoop van de verfafdeling in de Verenigde Staten. Vanaf volgend jaar wil AXO Nobel versneld een half miljard euro besparen... onder meer door het schrappen van arbeidsplaatsen. In Rusland is oppositieleider Navalny schuldig bevonden aan fraude. Hij zou voor ongeveer een half miljoen euro aan hout hebben verduisterd. Later wordt bekend welke straf hij krijgt. Medestanders spreken van een politiek proces. Navalny is altijd een belangrijk spreker bij betogingen tegen president Poetin. Hij gaat in beroep tegen de veroordeling. De hulpdiensten zijn gisternacht in Utrecht met een aantal voertuigen lek gereden op kraaienpoten. Ze waren uitgerukt na een melding dat er iemand in het Amsterdam-Rijnkanaal was gevallen. Onderweg reden ze een straat in die bezaaid was met kraaienpoten in de buurt van een woonwagenkamp. Twee politieauto's, een brandweerwagen en een ambulance reden lek. In het kanaal werd niemand gevonden. De politie vermoedt dat de melding vals was. Bewoners van het Utrechtse woonwagenkamp zeggen tegen het AD dat zij de kraaienpoten hebben neergelegd. Het zou een wraakactie zijn voor een politieinval drie weken geleden. Een Chinees museum is gesloten omdat bijna de hele collectie nep bleek te zijn. In het museum in de stad Yizhou staan ongeveer 40.000 stukken die allemaal uit de oudheid zouden komen, zoals potten en vazen. Maar volgens deskundigen zijn ze bijna allemaal vals. Er staan bijvoorbeeld tekens op die in de oudheid nog niet bestonden. Een adviseur van het Chinese museum reageert laconiek op de ontmaskering. en noemt het vrij positief dat minstens 80 stukken uit de collectie wel authentiek zijn. Het weer, een zonnige dag. Aan de kust kunnen wolken van zee overdrijven. Aan het strand wordt het 19 tot 22 graden. In het binnenland kan het 28 graden worden. Morgen ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Shirt. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 fish in the sea. You know how I feel, river running free. You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

Now give me just a little time. You make my mind, girl. I wanna shake you down. I wanna lock you down. I can give you all the loving you need. I'm gonna love you, Mama. Let me take you down. Well, well, we'll go all the way to heaven, girl. I've been missing.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 of course party won't stop much as we can.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 It's a beautiful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 一切。 this land.